Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een Nederlander aangehouden in verband met het centrum van Spa een ruzie. Toen twee politieagenten gingen kijken werden ze beschoten. Eén agent kwam om het leven. De aangehouden Nederlander is volgens Belgische media een man van 36. Hij zou zwaar gewond in een bos zijn gevonden. De Belgische koning Filip en minister Jan Bon van Veiligheid en Middellandse Zaken brengen vandaag nog een bezoek aan Spa. Alle migranten die op het kustwachtschip Diciotti zijn op Sicilië, op Sicilië zijn aan land gegaan. De Italiaanse regering gaf daarvoor gisteren toestemming. Het schip ligt al bijna een week in de haven van Catania. De 150 migranten, vooral Eritreërs, mochten het schip niet af... omdat de Italiaanse regering garanties wilde van andere EU-lidstaten... dat zij migranten zouden opnemen. Gisteren werd bekend dat Albanië er 20 wil opnemen en Ierland 20 tot 25. De rest wordt in Italië door de Rooms-Katholieke Kerk opgevangen. De staatsloterij is op zoek naar een winnaar van 100.000 euro. Het staatslot waar de geldprijs op viel werd vorig jaar gekocht in Zaandam. Het gaat om een staatslot voor de trekking van 10 september 2017. Het recht op een prijs vervalt na een jaar. De winnaar heeft dus nog ruim twee weken om de prijs op te halen. Als het winnende lot niet op tijd wordt ingeleverd, gaat het geld naar het goede doel. Op de A2 bij Geleen zijn drie mensen aangehouden die een grote hoeveelheid chocola in hun auto hadden. De drie zaten in een auto met buitenlands nummerbord en werden aangehouden bij een politiecontrole. Daarbij bleek dat ze bijna 50 kilo chocola bij zich hadden in koeltassen. Omdat ze alle drie met een andere verklaring kwamen over de herkomst en de bestemming van de chocola en omdat ze geen bonnetjes konden laten zien, werden ze aangehouden. Het weer van het westen uit meer bewolking en vanavond regen.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 Amor de mis amores, treinta mía, que hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme.